Dit jaar zijn daar geen vergunningen voor afgegeven... vanwege de vonkenregen tijdens de jaarwisseling afgelopen jaar. Naar schatting lopen zo'n 250 mensen mee in de fakkeltocht. Onder de aanwezigen is ook de Haagse politicus Richard de Mos. De gevangenis in Alphen aan de Rijn gaat investeren in maatregelen om smokkelwaar tegen te gaan. Er wordt onder andere een net boven een van de luchtplaatsen gehangen om te voorkomen dat smokkelaars spullen over de muur gooien. Op dit moment is de luchtplaats nog gesloten. Het plan om anti-smokkelnetten op te hangen is onderdeel van een landelijk initiatief om smokkel naar gevangenissen tegen te gaan. De politie heeft de auto in beslag genomen... die gisteren waarschijnlijk betrokken was bij een dodelijk ongeval in Doesburg, gistermiddag. Ook heeft de politie zicht op de dader, maar doet daar verder geen mededelingen over. Bij de aanrijding overleed een vrouw van 80, drie anderen raakten gewond. De politie denkt dat het mogelijk een opzettelijke aanrijding was. De veroorzaker ging er vandoor. Een supermarktketen Lidl roept Brie terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie op de kaas. De bacterie, die bekend staat als de poepbacterie, kan diarree veroorzaken. Het zou gaan om een kleine partij kaas die besmet is, maar uit voorzorg kunnen mensen hun Brie terugbrengen en krijgen dan hun geld terug. En het weer, de temperatuur daalt snel. Landinwaarts gaat het licht vriezen vannacht. Mogelijk ontstaat erbij een mistbank.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 En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg. Dan is het s maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? een zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de mek. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht.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 Now get me two more bottles, cause you know it don't stop. I'm still Soy soltera, se viste y se ve bien como quiera. De frente del lado y desarrollado. Wow, voy sin idea. Uno, dos, dos o tres. Tragos haciendo que rompa cadera. Si sigue sacando la fiera, me la llevo conmigo pa' que saque candela. mi niña, chiquita morada Quiero llevarme noche en la madrugada. Bailar, volar, con el sol madrugada, bailar, volar, con el sol escapar. Ella está divina, chica enamorada, quiero llevarme justo en la madrugada, bailar, volar, con el sol escapar. Dice chere, che, che, cherere, che, che, cherere, che, che, cherere, che, che, che, che, che. Linda morena te encontré, Chere, che, che, cherere, che, che, cherere, che, che, cherere, che, che, che, che, che. Linda morena te encontré y me voy. enamorada. wens jullie allemaal fijne dagen